Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De mensen uit de binnenstad van Arnhem die door de grote brand hun huis uit moesten... kunnen nog niet terug. Vorige week was er een grote brand. Het huis van vijf mensen is sowieso helemaal verwoest. Voor 45 anderen is het nog niet veilig genoeg. Ook winkeliers in Arnhem weten nog niet wanneer hun zaak weer open kan. Voor de brand zitten drie mannen vast. Ze worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Het leger van Pakistan heeft 150 mensen bevrijd... die werden gegijzeld in een trein. Gisteren werd hij gekaapt door onafhankelijkheidsstrijders... die een deel van Pakistan willen afsplitsen. Er waren meer dan 400 mensen aan boord. Een deel is vrijgelaten of dus bevrijd. Hoeveel mensen nog worden vastgehouden is nog onduidelijk. Dat zegt correspondent Davy Boerema. Wat wel naar buiten komt is dat de bevrijding van die mensen... Eh, die nog in de trein zitten bemoeilijk wordt... doordat militanten met bomvesten tussen de mensen zouden zijn gaan zitten... waardoor het voor het leger nog moeilijker wordt om, ja, om ze vrij te krijgen. Mensen die zijn vrijgekomen zeggen dat de kaping enorm chaotisch verliep. De aanvallers bliezen het spoor op en kwamen daarna schietend de trein in. En Ierse pubs in ons land zitten met de handen in het haar. Binnenkort is het St. Patrick's Day, een belangrijke Ierse feestdag... die elk jaar groots wordt gevierd. Maar het belangrijkste ingrediënt zou dit jaar wel eens kunnen ontbreken. Er is namelijk een groot tekort aan Guinness. En zonder dat lauwe, donkerbruine bier is het feest geen feest... vindt deze bezoeker van een pub in Amsterdam. It wouldn't be St. Patrick's. <laughs> it wouldn't be just an average day. I think it's going to be equally fun. Uh, the crack's just going to be there. Like, um, but uh, yeah, it's, we're going to try. Guinness is de laatste tijd populair door een TikTok-hype, Split the G. Jongeren bestellen een pint en proberen dan met hun eerste teug precies door te drinken... tot ze op de helft zijn van het logo op het glas. Dan krijg je het weer nog een beetje een wisselend dagje.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 too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? Yeah I drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzo's back to wizard. How do you console my mom or give a light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver two on a shoe. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys that rust where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up. I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin. I said, dog, did you realize I never make it on a plane now?